Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op meer samen te werken bij de verdeling van coronavaccins. WHO-directeur Tedros waarschuwt dat als landen alleen maar aan hun eigen bevolking denken... dat dat kan leiden tot nieuwe mutaties van het coronavirus. Want, zegt hij, als de meerderheid van de wereldbevolking ongevaccineerd blijft... dan kunnen zij onderling het virus blijven verspreiden, waardoor mutaties kunnen ontstaan. Landen moeten daarom stoppen met vaccinatienationalisme, aldus de WHO-directeur. Rond 15 februari kan het vaccineren van mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk beginnen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het RIVM bereidt nu de eerste verzendingen voor met vaccins richting de eilanden. Het doel is om alle volwassenen die dat willen nog voor juni te hebben ingeënt. Dan begint het orkaanseizoen. MKB Nederland is blij dat niet-essentiële winkels vanaf 10 februari hun deuren mogen openen voor klanten die wat komen ophalen. Voorzitter Jacco vonhof zegt dat ze er hard voor geknokt hebben om dat mogelijk te maken. Hij hoopt dat consumenten hierdoor meer lokaal gaan shoppen. De winkels blijven dicht, maar mogen overgaan op klik en collect. Dat wil zeggen, mensen kunnen via internet bestellen en hun spullen buiten bij de winkel afhalen. Jeff Bezos, de hoogste baas van webwinkel Amazon, gaat later dit jaar stoppen in die functie. Hij blijft wel uitvoerend voorzitter. Met die functie zegt hij meer tijd te hebben voor ook zijn andere bedrijven. Bezos heeft nog een ruimtevaartbedrijf en is eigenaar van de Washington Post. In 1994 richtte hij Amazon op als online boekhandel. Inmiddels is het een bedrijf dat miljarden omzet. Het weer. Vannacht trekken enkele buien over het land. De komende dag ook veel buien. Het wordt wel zacht, zo tussen de 9 en 12 graden.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 Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke vent. Loesje, echt een leuke vent. Loesje, echt een leuke vent. een leuke vent. Hold on my hand. Use it. Hold on me. You got it.